van der Linde met het NOS-journaal. De man die begin dit jaar werd veroordeeld tot een half jaar cel... omdat hij met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond... is opnieuw vastgezet. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Het Parool. De Amsterdammer Max van der B had nog niet zijn volledige straf uitgezeten toen hij in juni vrijkwam. Hij werd geschorst in afwachting van zijn hoger beroep. Aan zijn vrijlating zaten voorwaarden verbonden, maar daar heeft hij zich meermaals niet aan gehouden, zegt het OM, zonder dat toe te lichten. Daarom is hij vorige week opnieuw opgepakt. Op een pluimveebedrijf in het Zeeuwse dorp Schoren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 76.000 kippen worden afgemaakt. Er hoeven geen pluimveebedrijven in de omgeving te worden geruimd. In een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf staat alleen een leegstaande boerderij. Wel geldt voor vijf bedrijven een vervoersverbod... omdat ze binnen 10 kilometer van het bedrijf in Schoren liggen. Vandaag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Premier Rutte legde namens het kabinet een krans bij het Indisch monument in Den Haag... waarna een minuut stilte werd gehouden. Ook waren er verschillende toespraken. Kogelstootster Jessica Schilder heeft met overmacht de Europese titel gegrepen in München. De 23-jarige Volendamse stootte de kogel als eerste Nederlandse vrouw ooit over de 20 meter. Het brons was voor Jorinde van Klinken schilder, die afgelopen jaar al brons pakte bij de wereldkampioenschappen indoor, verlegde haar grenzen de afgelopen maanden al vaker. Haar winnende stoot bij de Europese kampioenschappen betekende de zevende verbetering van het Nederlands record in drie maanden tijd. Het weer, het blijft overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen zonnig en 25 tot 30 graden.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 ter ere van mijn vaders verjaardag, die het helaas niet meer mag meemaken. Het is inmiddels alweer een half, ruim een half jaar geleden... dat hij geheel onverwacht kwam te overlijden... aan de gevolgen van een zeer zware hersenbloeding. Uiteraard is hij nog altijd bij ons in onze harten... en houden we de herinneringen aan hem levend door deze met jullie te delen. Ook muzikaal gezien natuurlijk. Vandaag zou hij 70 jaar zijn geworden en is het vreselijk dat hij zo jong is gestorven. Maar vandaag, of eigenlijk gisteren, want het is natuurlijk alweer de dag daarna... vieren we gewoon nog jouw verjaardag, pa, alsof je er nog gewoon bent. Je hoorde als uuropener de Schotse singer-songwriter Gary Rafferty met Baker Street... wat zijn bekendste hit werd van het album City to City uit 1978... Hij richtte in 1972 de band Steelers Wheel op... en hadden een grote hit met Stuck in the Middle with You. En in 1975 gingen ze uit elkaar en ging hij weer solo verder. Baker Street was een van de hits die mijn vader helemaal geweldig vond... en vaak ook hard draaide, met name dankzij de muziek. De gitaarsolo's vond hij helemaal geweldig. Ook muziek van eigen bodem schuwde mijn vader niet... en juist de laatste jaren verdiepte hij zich meer in de geschiedenis... van de Nederlandse popmuziek met bands als Golden Earring, Q65, Shocking Blue, Focus... Sandy Coast en T-Set. Maar ook de hedendaagse muziek kon hij best waarderen. Zoals de Haagse band The Nits vond hij geweldig dankzij hits als In the Dutch Mountains... en natuurlijk hun grootste hit, Neskio. Ook mij heeft hij enthousiast gemaakt over hun muziek... en heb ik ze zelfs een keer live mogen aanschouwen... in het toen nog oude patronaat, vlakbij de koepelgevangenis in Haarlem. Een geweldig intiem optreden waar ik nog goede herinneringen aan heb. Degenen die nog luisteren weten dat eh, zeker. Neschio ga je nu horen, dus van de Nits... met daarna de andere Haagse band die we maar liefst vier keer live hebben mogen zien samen. dreams in my head. waren dus de mannen van de Golden Earring met Twilight Zone. Naar de nits met Neskio. Helaas moest de band vanwege de gezondheid van George Kooijmans vorig jaar noodgedwongen stoppen... en kwam er een eind aan Nederlands oudste nog bestaande band. En zelfs een van de langst bestaande bands van de wereld. Met Twilight Zone scoorde de band in 1982 een nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. En vorig jaar stond hij op de 112e plaats in de top 2000... dankzij de aankondiging van het stoppen van de band. Door de zieke Kooijmans natuurlijk. Veel nummers van deze geweldige band eindigden daardoor hoger in deze lijst. Dit was naast Radar Love en Long Blonde Animal... een van de grote favorieten van mijn vader. Ook Nederlandse platen begon hij steeds mooier te vinden. Al was hij geen fan van al die smartlapzangers. André Hazes moest daarentegen wel in zijn collectie... maar Frans Bauer en dergelijke kwamen er niet in. Bepaalde zangers zoals Boudewijn de Groot, die ik eerder al draaide... en Frank Boeien vond hij dan wel weer erg goed... En van laatstgenoemde genoot hij enorm van de ballet. Zeg me dat het niet waar is. Naarmate zijn een zeldzame aandoening erger werd en zijn gezondheid slechter werd... werd hij ook emotioneler door de gedachte dat hij niet veel meer kon. Zijn laatste herseninfarct had dit als oorzaak... en dat was de reden dat hij meer van mooie ballads ging houden... zoals eerder genoemde Rollercoaster van Danny Vera. Ook papa van Stef Bos vond hij bijvoorbeeld prachtig. De keus was lastig aangezien hij veel muziek mooi vond... En het liefst vulde ik drie uur met nummers vanavond. Maar ik ga Zeg maar dat het niet waar is van Frank Boeja dus draaien.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 This is your kingdom to command. You can go outside and polish your car, or sit by the fire in your Shangri La. Here's your reward for working so hard. Gone in the backyard. Gone are the days when you dreamed of that car. You just want to sit in your Shangri-La. Put on your slippers and sit by the fire. You've reached your top and you just can't get any higher. You're in your place and you know where you are a Shangri-La. Sit back in your old rocking chair. favoriet van mijn vader, The Kings, met Shangri-La. Hoorde je van het uitgebreide oeuvre van deze ondergewaardeerde band. Mijn vader hield meer van de Kings dan van de Beatles... omdat ze juist niet zo mainstream waren. Iedereen was juist van de Beatles en de Stones in die tijd... en hij dus van de Kings. Hij verzamelde echt alles van ze. Bestelde online alles wat hij wou hebben, zoals bekers en glazen... maar ook de muziek die moeilijk te krijgen was. Alles vond hij goed van ze en Shangri-La was een van de nummers die hij eruit vond springen. Een dag voordat hij in kritieke toestand op de grond werd gevonden door zijn partner Angelique... deed hij nog samen met Pim Groof een tweede uitzending op de radio over zijn favoriete band. Ik heb een fragmentje voor eh, jullie gevonden waar ze het programma aankondigen. En daarna hoor je een andere 60s favoriet van mijn vader van The Beach Boys. Pim, die zit hier, die, eh, die kan ons vertellen over de uitzending van vanavond. Fan FM. Het ZFM radioprogramma op de woensdagavond... waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest... mag laten horen en toelichten. Ja, vanavond... Eh, eigenlijk naar aanleiding van het geweldige succes van onze vorige uitzending over de Kings. We hebben heel veel positieve reacties gehad. En continu de vraag kregen, ja, wanneer een vervolg graag, een vervolg, een vervolg. Zeker omdat Gert, die kwam zo mooi uit. Ja, ja die kwam er zo goed uit. met al zijn kennis en zo. Politiek in, Moet eens de politiek in? <laughs> Waarom? Nou, je vertelt het zo mooi. Je zou het bijna geloven. Nou, nou, nou, dat vind ik jammer. Ja. Het was echt een leuke uitzending. Het was zeker... Informatief, mooie muziek en zo. Dus, eh, en dat gaan we vanavond herhalen. We gaan een stapje verder. We gaan nu eh, iets meer over eh, de broers vertellen. Ray en Dave Davies. Die hebben allebei natuurlijk ook soloplaten gemaakt. Daar gaan we ons een beetje op focussen. We gaan ons ook focussen op de live muziek van de Kings. Ook natuurlijk hartstikke leuk en interessant. En we gaan ook nummers draaien die ze geschreven hebben voor andere artiesten. Ja. Zoals de Pretenders en Dave Berry en zo. Dus vanavond van uh, eh, 8 tot 10 uur luisteren naar uh, Fan FM. met Pim Groof en Gert van Kuik vanavond. Ik wil nog wel even zeggen dat naar aanleiding van het eh, vorige programma... dat heb ik opgestuurd aan de auteur van het boek The Kings. Ja? Dick van Velen. En eh, die heeft gereageerd en die vond het een geweldige uitzending. Hij is natuurlijk op een top Kings-fan, nog veel meer erger dan ik. <laughs> en hij speelt in een beentje de Kings band. Dus we hebben een heel leuk contact eh, gekregen. Dus wat dat betreft eh, positieve reacties. En hij heeft een tweede boek gemaakt, dat heb ik nu ook gekocht... over de live concerten van de Kings in Nederland. Oh. En een derde boek gaat over de solo-carrières van de Kings. Die moet ik nog krijgen. Maar hij vond het een heel hij heeft mij wel op twee punten uh, moeten corrigeren, helaas. Maar daar kom ik vanavond nog wel even op terug. Ja, oké. Okay. Maar zeg je nou dat hij ook een liveboek heeft geschreven... over de Kings optreden in Nederland? Ja. En misschien is ze vaak opgetreden. Ja, heel veel zelfs. In die periode oh. eh, ja, was Kings was een soort terugkerende eh, optreden. Oké. Ik, het verbaasde mij ook. Ik heb hem in Tivoli in Utrecht gezien. Ja. Maar daarvoor, hij, eh, de Kings toerde heel veel in, een, in Nederland in verhouding. Ja. Oh, dat is ik eigenlijk ook niet, nee. Nou, omdat hij in Amerika natuurlijk niet zo uh, bekend nee, klopt. mocht niet. Dus weken ja. uit naar Nederland voor een deel. Ja ja we hebben het vorige keer ook over gehad. Hè, waarom ze niet naar Amerika konden en eh, de impact daarvan. Ja. Ja. Maar ik ben blij, want ik heb in ieder geval één concert in Nederland. Nee, ik heb er drie gezien. Maar in de jaren 70 eentje in Tivoli in Utrecht. Ja, het staat nog op mijn verlanglijstje. Maar ja. dus zou ik nu naar eh, Engeland moeten gaan of zo, denk ik. Hè? Hij treedt niet meer op, ben ik bang. Nou, er was wel sprake van. Maar ja, er kwam corona tussendoor en dan was het gebeurd, ja. Zonde. Nee. Nou Zonde. Nou, we gaan even Jimi Hendrix draaien. Nog ja. een keertje. En dan ga ik proberen uh, Jaap of Ben nog uh, aan ja. de telefoon te krijgen. Oké. Okay. Ah. Ja? Hoi. I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations smile I know she must be kind uit 1966, geschreven door zanger en liedjeschrijver Brian Wilson. En afkomstig van het album Smiley Smile. Tijdens mijn vorige eerbetoonuitzending uitzending draaide ik al het prachtige God Only Knows... dat met stip het meest favoriete en mooiste liedje voor mijn vader was. Omdat deze al gedraaid was, viel mijn keuze op Good Vibrations... vanwege de positieve vibe dat het nummer heeft. En uiteraard veel van de muziek. De ultieme muziek voor de zomer. En ook al was mijn vader nooit van de warmte, zeker niet de laatste jaren... was hij net zoals ik toch in de zomer geboren... Het was dus niet alleen maar emotionele en mooie gevoelige muziek waar hij naar luisterde... maar zoals eerder gezegd wel van de ja laatste jaren. Hij herontdekte ook veel muziek die hij lange tijd niet had geluisterd... maar ineens weer de behoefte aan had. Zoals dus ook ging met de band Chicken Shack... Elk jaar verwonderde hij zich er weer over dat er geen enkel nummer van deze bluesband in de top 2000 stond. Zoals bijvoorbeeld Sad Clown, die hij erg mooi vond. Een andere prachtige plaat was natuurlijk een enige hit I'd Rather Go Blind... die wat mij betreft ook zeker een plekje in deze lijst der lijsten verdient. Ik draai hem gewoon zo. Misschien helpt het wat. is talking, Something deep down in my soul said, cry, girl. stop and think about them My Life van het album Rubber Soul uit 1965. Ook weer een mooi lief liedje dat hij de laatste jaren vaak draaide. De Beatles waren natuurlijk een andere grote favoriet van hem. Met name dankzij oh, Paul McCartney, waar hij groot fan van was. Een van zijn laatste concerten die hij kon bezoeken was ook die van Sir Paul. En hiervan genoot hij met volle teugen samen met zijn partner Angelique. Hij kocht een cap en t-shirt na afloop, wat ik nu geërfd heb van hem... en op speciale dagen met trots draag zo ook vanavond. We blijven nog even in de jaren 60 met nog twee bands waar hij vaak naar luisterde. Maar zoals eerder gezegd waren er veel bands uit die tijd waar hij van hield. De Animals waren er dus ook één van en hun grootste hit was er wel één die hij met regelmaat luisterde en meezong. Nou ja, zong vals meegalmde. Want zingen en maathouden kon hij niet. Maar hij deed het toch en dat boeide hem niet. Meezingen deed hij vooral vaak met de Beatles en de Kings... maar met zoveel meer artiesten. Uit 1964 en van het gelijknamige The Animals debuutalbum... hoor je dus The, Heis, uh, House of the Rising Sun nu. En hoop dat je weer mee mag zingen boven pa. de laatste 60s klassieker van vanavond van de Bears met Turn, Turn, Turn uit 1965. En dit nummer had een speciale betekenis toen hij trouwde met zijn vorige vrouw als schaatster Yvonne Genep. En deze plaat werd gedraaid tijdens hun bruiloft in 2002. Hun huwelijk hield zeven jaar lang stand en ze scheiden in 2009. We zijn alweer aanbeland aan het einde van deze speciale avond... gewijd aan mijn eind januari overleden vader. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziekkeuze... en de herinneringen die ik van hem met jullie heb opgehaald. Ik ga eruit met een klassieker van de prog-rockband Genesis... waar we samen naartoe zijn geweest in de Amsterdam Arena in 2007... toen ze de Turn It On Again Tour deden in Europa... Het was een van de beste concerten die ik samen met hem had gezien. En daar speelden ze dus ook, een, eh, ook deze grote hit, namelijk Mama uit 1983. Ik bedank jullie voor het luisteren vanavond en hopelijk tot volgende week met weer een reguliere aflevering van Vol Gitaargeweld. Ditmaal neem ik jullie vier weken terug naar de jaren 80 en breng ik de top 80 van de allerbeste hardrock en metal klassiekers uit de jaren 80 ten gehore. Alle reden om te luisteren dus. Ik wens jullie een goede nachtrust voor zo en veel luisterplezier met Mama Genesis. days you gave me I'm thinking of the days I won't forget a single day, believe me I bless the light I bless the light that lights on you, believe me And though you're gone You're with me every single day, believe me remember all my life Days when you can't see wrong from right You took my life But then I knew that very soon you'd leave me But it's alright Now I'm not frightened of this world, believe me I wish today would be tomorrow Night is dark just bring sorrow, let it wait. Thank you for the land. Those endless days of sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong You took my life But then I knew that very soon you need me But it's alright Now I'm not frightened of this world, believe me days you gave me.